Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet denkt na over een nieuwe strategie om uit de lockdown te komen. Na de eerste coronagolf koos het kabinet ervoor om de regels voor een beperkt aantal sectoren te versoepelen. Maar als er weer versoepeld kan worden, wil het kabinet het misschien anders aanpakken, zegt premier Rutte. Denken tot nu toe, dat is echt wel een verschuiving ook in mijn denken, was als er nou wat ruimte is, dan maak je eerst het mogelijk dat eh, sporten weer helemaal kan. En dan maak je mogelijk dat eh, nou, eh, musea of cafés en waar we nu naar kijken is, zou je ook het anders kunnen doen als er weer wat ruimte is? Dat je dan veel sectoren weer een klein beetje iets laat doen. Als voorbeeld geeft hij dat een restaurant misschien voor een paar tafeltjes open zou kunnen... en kappers voor een beperkt aantal mensen per dag. Rutte benadrukt wel dat het alleen nog gaat om ideeën binnen het kabinet en dat het dus niet zeker is. De Russische beer is in aantocht. Oftewel, we krijgen flink winterweer. Daarom rijden er dit weekend veel minder treinen. De NS rijdt met een speciale dienstregeling... zodat er meer ruimte is om storingen op te lossen. Ook de supermarkten bereiden zich voor. Albert Heijn en Jumbo gaan de winkels extra bevoorraden. het winterweer heeft ook gevolgen voor de coronavaccinaties. De priklocaties in Doetinchem en Apeldoorn blijven komende zondag dicht. afspraken worden verzet. De GGD Zaanstreek Waterland roept op om afspraken voor zondag te verzetten. Rotterdam en omgeving gaan de meeste coronateststraten zondag dicht. Een uit de hand gelopen vergadering in het dorpje Handforth in de buurt van Manchester gaat de wereld over. Jackie leidde voor het eerst de Zoom-sessie en gaf aan dat iedereen elkaar het woord, aan het woord moest laten en dat ze anders zou ingrijpen. Dat werd niet door iedereen gewaardeerd. disrupt this meeting, I will have to remove you from it. You can't. It's only the chairman who can remove people from a meeting. You have no authority here, Jackie Weaver. No authority at all. She just kicked him out. De voorzitter riep dus dat Jackie geen autoriteit had... net voordat hij door Jackie uit de Zoom-meeting werd geknikkerd. Daarna liep het nog een keer uit de hand en gooiden ze nog eens twee leden uit de vergadering. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar rond het vriespunt. Morgenmiddag gaat het in het hele land sneeuwen. En ook zondag sneeuwt het. Na de sneeuwbuien duiken de temperaturen onder de nul. En waarschijnlijk duurt dat tot, en met eind volgende week. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Knoop Raasdorp en Afrit IJmuiden 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. Op de N247 Amsterdam richting Horen Tussen het Schouw en Broek in Waterland 5 minuten vertraging door werkzaamheden.